gestart. Kirsten Klomp met het NOS-journaalse en Marokkaanse Nederlanders... integreert nauwelijks sneller dan hun ouders. Dat blijkt uit onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau. Niet-westerse migranten doen het wel beter op school. Zo maken ze de CITO-toets steeds beter... en ze stromen vaker door naar HAVO, VWO en de universiteit. Toch is er nog steeds een grote achterstand van migranten op de arbeidsmarkt. Ruim 15% van de niet-westerse migranten heeft geen werk... Dat is 10% meer dan bij autochtone Nederlanders. SP-leider Roemer krijgt van zijn hele fractie onvoorwaardelijke steun. Dat is volgens Roemer de uitkomst van een urenlange vergadering van zijn fractie... over anonieme kritiek van een aantal SP-kamerleden in het AD. Die klaagden over zijn zichtbaarheid en leiderschap. SP-leider noemde de anonieme kritiek gisteren buitengewoon laf. De vergadering heeft niet duidelijk gemaakt wie er met de krant heeft gepraat. Volgens Roemer gaat de fractie als één man verder. Meer dan een miljard mensen die Yahoo gebruiken zijn slachtoffer geworden van een hack. Drie jaar geleden hebben hackers ingebroken bij het techbedrijf en gegevens van ruim een miljard gebruikers gestolen. Het gaat om namen, e-mailadressen, telefoonnummers, geboortedata en wachtwoorden. Yahoo weet niet wie erachter zit. Een paar maanden geleden maakte het bedrijf ook al een grote hack bekend. Die was in 2014. Toen werden 500 miljoen accounts gestolen. Treinmachinisten moeten voortaan toeteren als ze de gevaarlijke overgang in het Groningse Winsum naderen. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding. Dat was aangespannen door omwonenden, vrachtwagenchauffeurs en nabestaanden van twee mensen die in 2014 bij de overgang om het leven kwamen. De afgelopen jaren zijn er vaker ongelukken gebeurd. Vorige maand ontspoorde er een trein na een aanrijding met een melkwagen. Het weer in het noorden bewolkt. In de loop van de nacht kan er wat mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of drie. Morgen begint de dag lokaal met mist. Die lost in de loop van de ochtend op en daarna breekt de zon door.